De in rode hemden geklede betogers braken door een cordon veiligheidsagenten heen en drongen het parlementsgebouw binnen. Maar na korte tijd gingen ze uit zichzelf weer naar buiten. Of er slachtoffers zijn gevallen bij de ongeregeldheden is niet bekend. De toestand in Thailand is al maanden gespannen. Veel aanhangers van de verdreven premier Thaksin eisen zijn terugkeer. De meeste betogingen tegen de nieuwe premier zijn redelijk rustig verlopen, maar de laatste tijd wordt het karakter van de demonstraties grimmiger. Het Indonesische eiland Sumatra is getroffen door een zware aardbeving. Voor zover bekend zijn, er, zijn daarbij een paar mensen gewond geraakt en is er weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van de provincies Aceh en Noord-Sumatra. D66 in Amsterdam wil toch weer met de PvdA en GroenLinks praten over de vorming van een nieuw stadsbestuur. De partij gaat in op een verzoek van GroenLinks. Eerdere onderhandelingen liepen op niets uit. Breekpunt voor D66 was de benoeming van de PvdA Ascher tot waarnemend burgemeester. Op een vergadering bleek dat veel leden van D66 vinden dat de partij een te groot punt heeft gemaakt van die benoeming. Het is nog onduidelijk of de PvdA openstaat voor nieuwe gesprekken. Zo'n 400.000 klanten van Telfort zijn getroffen door een storing. Gisteravond werd het datacentrum in Amsterdam getroffen door een stroomstoring... en daardoor lag de verbinding er lange tijd uit. De Telfort-klanten konden niet internetten en hadden ook problemen met het vaste net om te bellen. Sinds 6 uur vanochtend werkt praktisch alles weer.